Start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Kijk, gaat het Front Nationaal aan kop. In zes van de twaalf regio's werd de partij van Marine Le Pen de grootste, blijkt uit een exit poll. De eerste verkiezingsronde staat in het teken van thema's als veiligheid, zo kort na de aanslagen in Parijs. Het was in de peilingen al duidelijk dat het Front Nationaal daarvan zou profiteren. De partij zou tussen de 27 en 30 procent van de stemmen hebben gekregen. Op de tweede plaats staan de Republikeinen van oud-president Sarkozy en de regerende Socialistische Partij van president Hollande werd derde. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen met alleen de grootste partijen. In een studentenwijk in Athene zijn rellen uitgebroken tussen jongeren en de mobiele eenheid. Activisten gooiden met molotovcocktails en stenen naar de politie. Auto's, kiosken en vuilnisbakken werden in brand gestoken. De rellen ontstonden na een herdenkingsmars voor een scholier die zeven jaar geleden werd doodgeschoten door een politieman. Sindsdien wordt hij elk jaar herdacht door studenten en linkse partijen. Tijdens die herdenkingen was het vaker onrustig in de Griekse hoofdstad. In Tilburg worden vanaf morgen 500 vluchtelingen opgevangen in het oude belastingkantoor. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, deed een dringende oproep aan de gemeente voor een nieuwe opvanglocatie. Op dit moment worden er al 250 vluchtelingen opgevangen in een leegstaand verzorgingshuis in Tilburg. De Oostenrijkse dirigent Nicolaus Arnoncourt stopt ermee. In een brief aan zijn publiek schrijft hij dat zijn fysieke krachten hem dwingen om af te zien van zijn plannen voor de toekomst. De orkestleider van 86 kwam regelmatig in Nederland. Hij was bijna 40 jaar gastdirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. In 2000 werd Arnoncourt zelfs tot eregastdirigent benoemd. Het weer vanuit het westen wordt langzaam droger en de wind neemt flink af. Het koelt vannacht af naar 6 tot 9 graden. Morgen kan er eerst lokaal nog een bui vallen, daarna droog met af en toe zon.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 Mijn naam is Berdo U luistert, u gaat luisteren naar twee uur lang New Age muziek hier op je, je eigen lokale radio. Ja, zelden vertoond, eh, maar toch eh, wordt het allemaal gedraaid hier op ZFM. Um, ons eerste cd'tje. We gaan op weg naar kerstmis. Er staan heel veel nieuwe kerstplaten, kerstcd's staan klaar. En daar bij de volgende uitzending van Peaceful Radio gaan we daarmee beginnen. Maar eerst Starlight, Starbright van... Uh, Candice Night. Ehm, ja, een beetje vreemde naam. Maar goed, uh, maakt niet uit. Heerlijke muziek. Ga er maar eens lekker voor zitten. Ontspannen hier op de late uurtjes bij CFM Zandvoort. Veel luisterplezier. Rock baby, on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. But when that wind blows, there's nothing to fear. Cause mommy and daddy will always be here. rock a baby, on the treetop. When that wind blows, there's nothing to fear. Cause mommy and daddy will always be here. Música Thank you. The moon's shadow will race towards us across the ocean. We see the flash of the diamond ring, and then the volunteers and the corona. The totality will seem to race by, only 3 minutes, 43 seconds. Then the diamond ring will flash out again, the sun will reappear, the corona will fade, Wens jullie allemaal fijne dagen.